Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Ter Apel hebben vannacht weer tientallen asielzoekers buiten geslapen. Het is al maanden topdrukte bij het aanmeldcentrum daar. Er is bijna geen plek en elke week slapen er wel mensen op stoelen in de wachtruimte. Gisteren kon een deel nog naar een crisisnoodopvang worden gebracht. Maar voor 50 mensen was geen plek meer. Zij sliepen buiten. Het gaat vooral om asielzoekers die al langer naar verschillende plekken worden verplaatst. We spraken een gezin die zat al in zes weken in deze situatie. Andere mensen die 18 keer eh, verhuisd waren. En terwijl we hier praten komt de bus uit Hengelo aan. Eh, die wat ik begrijp daar is omdat de opvang vol zat. Eh, en nu is maar de vraag of voor deze mensen straks ook weer een plek is. Vluchtelingenwerk noemt het verschrikkelijk en beschamend. De organisatie wil dat gemeenten gedwongen kunnen worden om voor opvang te zorgen. Het kabinet is bezig met een wet die dat moet regelen. In Utrecht is gisteren een motoragent gewond geraakt die een man wilde aanhouden. De man had even daarvoor een telefoon gestolen op straat. Toen de politieman hem wilde aanhouden, werd hij van zijn motor geduwd. De dief ging er vandoor, maar kon door een andere agent gepakt worden. De motoragent hield er een paar kneuzingen aan over. Het kabinet komt met extra geld om het personeeltekort in de rechtspraak op te lossen. Daarmee moeten nieuwe rechters en ander rechtbankpersoneel gevonden worden. De werkdruk op de rechtbank is nu groot. Twee jaar geleden moesten nog tienduizenden strafzaken worden uitgesteld door het personeelstekort. En de grote favoriet voor de EK-titel is waarschijnlijk Engeland. Gisteren maakten ze de vrouwen van Noorwegen behoorlijk in. Bij rust stond het al 6-0. Het werd uiteindelijk 8-0. Een record. Het is de grootste overwinning ooit op een EK bij de mannen en vrouwen. Coach Sarina Wiegman kon het zelf ook amper geloven. Ja, ik dacht, jeetje, wat gebeurt hier? Maar toen bleven we maar scoren. En met rust was het 6-0. Toen dacht ik, nou echt, ehm, ja, ja ongelooflijk.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 Op de A7 Horen-Herenveen staat tussen Wieringenwerf en Breeslanddijk 8 kilometer file. De vertraging is daar 20 minuten. Verder is het rustig in de regio. Op de A9 Alkmaar Diemen bij Amstelveen heb je ongeveer 10 minuten vertraging. En op de A10 aan de noordkant tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens is de vertraging ook 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 time. We could be anything we wanted to be. You said, Superman, just spread your arms of fly. We could be anything we wanted to be. We could be it. be anything we want it to be. We could be anything we want it to be. reis naar het zuiden. Holland plat in de Spaanse zon. Geen beweging in te krijgen. Spaans benauwd in Spaans beton. Ik wil wat doen deze zomer. het buitenland Onbetaalbaar aangebrand Wat moet ik deze luie lange zomer Ik heb geen zin in lekker lang achterover Wekenlang aan het zweten op het hete zand Ik wil wat doen deze zomer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 when I was living in the blue. Why then, if she's so perfect, do I still wish that it was you? Perfect don't mean that it's working, so what can I do? Christmas.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 doorstap, dag voor dag.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 Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Britse conservatieve partij maakt op 5 september bekend... wie Boris Johnson opvolgt als premier. Op dit moment hebben 11 conservatieven gezegd... dat ze partijleider willen worden. Groningen is bereid in het noorden van de provincie... plaats te bieden aan twee megadatacenters. Dat zegt de provincie tegen de NOS. Na ophef over een grote vestiging van Facebook in Zeewolde... bepaalde het kabinet dat er voor grote centers alleen plaats is in Groningen en Hollands Kroon.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 and I like you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 now is hun gemis? Je bent verder dan ooit, ook al is er iets kapot. Hoe je verder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 So just say the word and tell me that I'm forgiven. 却。